Gert Kluk met het NOS Journaal. De Franse politie vorige week in Parijs. Het zijn negen mannen en drie vrouwen die mogelijk logistieke steun hebben gegeven aan de terroristen, melden Franse media. Het zal de meer gaan om het regelen van wapens en auto's. Bij een grote antiterreuractie in Berlijn zijn twee mannen gearresteerd. Ze worden verdacht van het voorbereiden van terroristische misdrijven in Syrië, zegt de Duitse politie. Bij de actie waren vanochtend vroeg 250 politieagenten en drie speciale commando-eenheden betrokken. Er zijn geen aanwijzingen dat de mannen een aanslag in Duitsland voorbereiden. Italië zou losgeld hebben betaald voor twee verpleegsters die werden gegijzeld door een Syrische terreurgroep. De twee zaten maanden vast en werden gisteren vrijgelaten. In berichten in de media worden bedragen genoemd van 12 miljoen dollar. Italiaanse politici eisen opheldering van premier Renzi. Het is vaker voorgekomen dat Italië losgeld betaalde om gijzelaars vrij te krijgen. De grote antiterreuractie in België lijkt voorbij. Vannacht is er voor zover bekend niets meer gebeurd. Gisteren werd de Belgische politie bij een inval in Verviers beschoten door gewapende jihadisten. Twee van hen werden door agenten gedood, een derde raakte gewond en is opgepakt. Ze maakten deel uit van een netwerk dat deels bestond uit teruggekeerde Syriëgangers. Ze zouden op het punt hebben gestaan aanslagen te plegen. De Cubaanse sigaar, het symbool van het Amerikaanse handelsembargo tegen het communistische land, mag de VS weer in. Het handelsverbod met Cuba wordt vandaag versoepeld. Ook wordt het gemakkelijker gemaakt om naar Cuba te reizen. Amerikanen hebben straks geen speciale vergunning meer nodig als ze naar Cuba willen, om bijvoorbeeld educatieve of religieuze redenen. Toerisme is nog niet toegestaan. Het weer, af en toe zon, maar in het zuidoosten blijft het bewolkt. In het westen is er kans op een bui. De wind neemt in kracht af en het wordt ongeveer 7 graden. Vanaf morgen wordt het kouder met kans op wintersbuien. buien. S'nachts gaat het dan vriezen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... bij Muiden 4 kilometer en bij knooppunt Eemnes 5 kilometer. Richting Amsterdam bij Hoevelaken 6 kilometer. Door een kapotte auto op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij knooppunt Holendrecht 5 kilometer... De rechterrijstrook is daar dicht. En richting Utrecht op de A2 bij Vinkenveen 7 kilometer. Alle rijstroken na een ongeluk zijn inmiddels weer vrij. Nog een kapotte auto op de A4 vanuit eh, Delft naar Amsterdam bij knoop het Ipenburg. 4 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A13 richting Den Haag bij knoop het Ipenburg 3 kilometer.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 En u hoorde natuurlijk Leonard Cohen eh, met het nummer Halleluja. Dat is eh, van de cd eh, Songs from the Road. En het is een opname, een live opname gemaakt op 17 april 2009. Coachella Music Festival Indio, California staat erbij. Ook nog iets van Down the Road, maar dan is het Van Morrison... En deze man die weet ook de gevoelige snaar uitstekend uh, te te, te verzorgen. Laten we gaan luisteren naar hem. Georgia on my mind. Georgia, Georgia. Just an old sweet song keeps Keeps Georgia On my mind, low on my mind On my mind Well, well, well, well, well, well, well, well, I said, hey now, hey now other arms reach out to me I find Southern old Smith song Keeps you, keeps you, keeps you Gentle on my mind I find Just an old sweet song Just an old sweet, just an old sweet Just an old sweet song Keeps you, keeps you All on my mind, on my mind On my mind CFM Jazz al bijna 25 jaar op de zondagmorgen. hier op de draaitafel staan. Het was een van de eerste eh, LP's die ik van haar kocht. En dan heb ik het over eh, de beroemde Nima Simone. En het nummer, het nummer van Leonard Cohen gaat ze nu voor ons brengen.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 Ik dacht eerst No pay, maar het is No Play. Stan Getz, de, de saxofonist die heel erg beroemd is geworden. Ook dankzij zijn bossa nova's. En wie kent niet Deza Finello. Maar dat ga ik niet draaien, want we gaan het eerst hebben over het meisje from Ipanema.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 message when she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each when she passes goes ah. Oh, but he watches so sadly passes his miles, but she doesn't see. girl from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes Ah When she walks, she's like a samba That swings so cool and sways so gently That when she passes, each one she passes goes so sadly How can he tell her he loves her Yes, he would give his heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead now was walking And when she passed us he smiles But she doesn't see She just doesn't see No, she doesn't see She just doesn't see was dat met een eh, hele kleine bezetting. Six Fees Feature Jodels Holland was daar ook nog bij. On the sunny side of the street. Dus ik heb toch weer de mensen die helemaal gek waren van Dixieland... in de 50 en 60 jaren een groot pleziertje gedaan. En bij mijn weten treedt die oude schuiftrombonist Chris Barman nog steeds op. hij is heel oud, moet ik zeggen. Weet niet precies wat, maar hij is oud. En nog steeds actief. Eh, nu we toch in Engeland zijn met Chris Barwant, komt uit Engeland... Eh, heb ik hier op de draaitafel staan een eh, nummer van Adele. He won't go. better without you But they don't know you like I do Or at least the sides I thought I knew I can't bear this time It drags on as I lose my mind Reminded by things I find Like notes and clothes you've left behind Wake me up Wake me up when all is done I won't rise until this bad dignity's become undone, but friends. summer night is fragrant with a mighty expectation of relief. So we struggle and we stagger down the stairs and up the ladder to the tower where the blessed hours chime. And I swear it happened just like this A sigh, a cry, a hungry kiss The gates of love, they budge an inch I can't say much has happened since But closing time yeah, I swear it happened just like this A sigh, a cry, a hungry kiss The gates of love, they it. I can't say much has happened since Can't say much has happened since Can't say much has happened since But closing time Closing time I loved you for your beauty But that doesn't make a fool of me You were in There's a voice that sounds like God to me declaring Declaring Declaring Declaring, declaring that your body's really you And I loved you and our love was blessed And I love you now there's nothing left but sorrow And a sense of overtime Miss you since the place got wrecked and I just don't care what happens next. Looks like freedom but it feels like death. It's something in between. I guess it's closing time. Yeah, I you since the place got wrecked by the winds of change and the weeds of sex. Looks like freedom but it feels like death. It's something in between, I guess. It's closing time. a Saturday night. And my very close companion gets me fumbling, gets me laughing. She's a hundred, but she's wearing something tight. And I lift my glass to the awful truth, which you can't reveal to the ears of youth, except to say it isn't worth a dime. And the damn place goes crazy twice. And it's once for the devil, there's once for Christ. The boss don't like these city heights. We're busted in the blind, the lights of closing time. Now the whole damn place goes crazy twice. And it's once for the devil, and it's once for Christ. The boss don't like these dizzy heights. We're busted in the blinding lights. Busted in the blinding lights. Busted in the blinding lights of closing. glasses off and then they dance on the polka dots closing time. and his partner found and his partner lost and his bells of pain when the fiddler starts closing time. And I swear it happened just like this, a sigh, a cry, a hungry kiss closing time. And the aches so lovely, they you say much has happened since we lost in time. And I loved you when our love was best, and I love you now. There's nothing left but Dawson time. And I miss you since the place got wrecked by the wind. dat. Live in John Labatt Center in Londen, Ontario, 24 mei 2009. En het eh, publiek, heeft u gehoord, was razend enthousiast. En dat is eh, bijna altijd het geval als Leonard Cohen eh, optreedt. Voor live jazz kunt u vanmiddag nog terecht in de Grote Krocht. De toegang is 15 euro en begint om half drie... Dat is een optreden van Martijn van Ittersen. Fantastisch is dat. We gaan door met eh, nog een keer eh, Nina Simone. En het nummer is Porgy. down dat is uitgekomen nadat zij was overleden. En ik ga het nummer draaien wat nog niet zo heel vaak uh, eh, ten horen wordt gebracht. Laten we gaan luisteren naar haar eh, fantastische manier van zingen in Between the Cheats. met presentatie Fred Kloosberg. Wij zijn er al bijna 25 jaar met dit nummer in de lucht. En we gaan er ook nog een feestje bij bouwen en daar hoort u volgende week nog wat meer van.